the sun goes down and burns the tar up on the roof. And your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Wat een prachtige antieke van de Drifters. Under the, boardwalk. Alweer uit 1964. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Zondagmorgen van GoFam. Ik heb er zin in vandaag. Ik heb lekkere muziek meegenomen naar de studio, dus dat komt helemaal goed. En ik hoop dat jij het eh, ook naar je zin hebt. De komende twee uur, dat vol zit dus met lekkere muziek en interessante onderwerpen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek van onder andere Magna Carta. Airport Song. Blijf bij me tot 12 uur. Dan maken we het samen gezellig tijdens het late ontbijt of de vroege brunch. Of misschien alleen maar gewoon gezellig bij de koffie. Goedemorgen. flight for Singapore. i all have woken up. The fog is on its way. So I'll be leaving in the morning on a plane bound for the sun. with a guitar A show of endless takes, And the music's coming through on the radio. And I take my place. Reluctantly, I join the race. It's not my fight just trying to stay on my feet. gets to me is that little girl. She puts me down so easily in total absurd. I'm saying these words. You're the only one pleading love with every beat of my of my heart, pleading love with every beat of my heart. Daar kom je toch van bij, toch? Op deze zondagmorgen. Gresaria en Every Beat of My Heart. En natuurlijk Magna Carta ervoor met Airport Straks gaan we praten hier in de show met Vincent eh, van Letop. Hij is eh, ondernemer en auteur en ergert zich rot aan eh, webwinkels en zo. websites die u verleiden tot het verkeerde. En heeft er een boek over geschreven. Tja, dat boek heet Dat gaat me te ver. Straks praten we uitgebreid over zijn boek hier in de show. De zondagmorgen van GoFam. forget this place. Let's not neglect the race. Let unity become life on earth be one. So let me take your hand. of sand, worn through the winds of time, given a special sign. So let's take a stand and look around us now, people. Let's take a stand and look around us now. One by one, we're gonna stand up with pride, one that can't be denied. Now the children of the world can see there's a better place for us to be, the place in which we were born. So Every word. of love. Stand up. Everybody take a stand. Join the caravan of love. Stand up. He's my brother. Een van de minder bekende hits van ehm, Boyzone hoorde je hier bij uh, eh, GoFM. A Different Beat en Pixie Lot. Met Caravan of Love, die we ook kennen in een hele andere uitvoering. Maar ja, dat is even vandaag niet aan de orde. Het is een aardige dag vandaag hier zo bij GoFam. We hebben er hier allemaal zin in, eh, hier in het hartje van de neuzen. Dus we gaan vandaag ook weer lekkere muziek voor je draaien de hele dag. En interessante berichten brengen, zodat je ook weer op de hoogte bent van eh, wat er allemaal gebeurt in Zeeuws-Vlaanderen. En als je toevallig een fan bent van, eh, fan bent, hè, met een T erachter, van lokaal en actueel nieuws, dan ga je natuurlijk naar onze website, want daar staat het allemaal op www.go-rtv.nl, go-rtv.nl en check daar gewoon een paar keer per dag het laatste nieuws. Wise men say only fools haal ik me in mijn hoofd dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd. Telkens weer wordt alle blauw ik alleen voor leef. Mijn hart aan geef bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Telkens weer slaat wat er vroeger weer als een vlam omhoog uit de oude as. Telkens weer, alsof het nooit geneest, blijft er die pijn staan om wat is geweest. Maar telkens weer denk ik, er komt er een waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef bij ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd. Tel Twee prachtige monumenten van eh, lang geleden zou je kunnen zeggen. Willeke Alberti, telkens weer en Elvis Presley. En Can't Help Falling in Love With You. Over een paar minuten gaan we praten met Vincent van den Letto. Hij is ondernemer en eh, auteur. En hij gaat het hebben over zijn eh, ja, prachtige boek. Dat gaat me te ver. Hij kraakte de code van allerlei websites die jou verleiden om lang te blijven hangen of iets aan te schaffen. Hoe het zit, dat hoor je over een paar minuten al hier bij GoFam. Maar eerst Blondie en Rapture. Kom je er net bij bij de show? Je bent een beetje laat, je hebt wat gemist. Maar toch, van harte welkom. Goedemorgen. Een van de rustige nummers, want eh, ze maakte tamelijk veel herrie in de jaren 70. Oh, en het was in één keer afgelopen. Goed, tijd voor eh, ja, ons eerste onderwerp in de show. We gaan het hebben over een boek. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met mijn gast in de studio, Vincent van Letto. Vincent, welkom. Dank u wel. Eh, je bent ondernemer en auteur. En we gaan het over het auteurschap hebben, want je hebt een boek geschreven. Juist. Dat, met de nadruk op dat, gaat me te ver. Ja. Wat gaat je te ver? Als ehm, internetondernemer ben ik eh, veel bezig met websites en webshops. Mhm. Eh, en door de jaren heen eh, ontdekte ik eigenlijk dat er heel veel technieken worden toegepast door websites en webshops van over heel de wereld die ons beïnvloeden in, in wat wij doen, mhm. zowel online als offline. Ehm, en veel van die technieken die ehm, zijn misschien niet altijd even ethisch verantwoord. Eh, dus daarvan stelde ik eigenlijk ook van... Hey, soms gaan die eigenlijk wel een beetje te ver. Maar ja, moeten mensen zelf ook niet een beetje opletten dat ze niet eh, bedrogen worden, wat ik het zo mag zeggen? Ja, ja ik vind bedrog wel een, een, een heel sterk woord. Ja, manipulatie. stel het wat zwart-wit. Ja, ja, nee, absoluut. Eh, de technieken die ik overigens heb uh, eh, heb gezien, heb gevonden in al die websites, dat zijn geen nieuwe technieken. Dit zijn dingen die ook toegepast worden door verkopers in een autoshowroom of in een keuken. Eh, dit zijn technieken die worden toegepast in commercials. Ehm, dus het is niets nieuws. Alleen de manier waarop dat ze online worden toegepast, eh, dat is wel echt op hele grote schaal. zonder dat de consument daar echt bij stilstaat. Ja. Klinkt als een negatief verhaal, eh, maar je ziet ook nog ergens een positieve trend volgens mij. Ja, ja absoluut. Ik denk dat ehm, de, de, de marketeers en de communicatieprofessionals die, die met dit soort zaken bezig zijn, die zullen zich misschien wat meer bewust moeten worden van ehm, hun verantwoording. De, de, verantwoording die zij hebben eh, in de, de, communicatie die zij creëren. Mhm. Eh, maar als zij daar goed bij stilstaan, dan kunnen ze dit soort uh, gedragsbeïnvloeding eigenlijk ook toepassen op zaken die, eh, waar we eigenlijk met z'n allen beter van worden. Zoals eh, duurzamere keuzes, zorgen voor meer veiligheid in het verkeer, het beter scheiden van afval. Hmm. Zo zijn er heel veel gedragsbeïnvloedingen te bedenken die kunnen bijdragen aan, aan een positieve uitkomst. En dat komt ook allemaal in het boek tot uiting? Absoluut, ja. Ik heb meer dan 100 voorbeelden van sites en shops over heel de wereld verzameld. En een mhm. heel groot deel daarvan eh, laat ook zien hoe je het op een goede manier kan toepassen. Zo, hoe lang ben je bezig geweest met het boek dan? <laughs> ik, ben, ehm, ik ben al 14 jaar ondernemer. Ja, je eh, ziet heel veel websites natuurlijk. Ja, dus, dus ik, ik heb de afgelopen jaren veel voorbeelden verzameld. Ehm, en eh, eind vorig jaar is eigenlijk bij mijzelf het besluit gekomen van... oké, nu moet ik het een keertje echt gaan verzamelen. De technieken goed erbij omschrijven, mijn onderzoek doen. En daar heeft dan wel een paar maanden werk in gezeten. Ja, dat al best. Ja. blijft het zo vluchtig, hè? Ja, absoluut. Ja, en nu staat het allemaal op papier. Ja. ik neem aan dat het nog gewoon boek is, of is het een digitaal boek? Eh, het boek is sowieso eh, als, eh, als gedrukt exemplaar beschikbaar. En dat voor een internetondernemer? Ja, ja <laughs> heel oldschool. het boek is ook als e-book beschikbaar. dus je kunt het ik had al gedacht, denk dat kan bijna niet anders. Dat, hoort er wel een beetje bij. Hoort wel bij. het boek ehm, heb ik geschreven met als doelgroep in het achterhoofd de, de, de communicatieprofessionals, mensen die zakelijk bezig zijn met het creëren van websites en webshops, om ze bewust te maken van de verantwoording die ze hebben en de keuzes die ze kunnen maken. Wat is het een beetje onontgonnen gebied wat je beschrijft? Mensen eh, dat nog niet zo goed weten eigenlijk? De, de neuromarketing ehm, het onderwerp neuromarketing is wel iets wat de laatste jaren is, eh, is, is ontstaan. Eh, de, de gedragsbeïnvloedingstechnieken die zijn niet per se nieuw. Daar werd ook in de jaren 80 al uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ehm, en daar, daar zijn ook eh, heel veel boeken over gepubliceerd. Ehm, het toepassen op internet, dat is wel iets wat de laatste jaren echt ontstaan is. Waar kunnen ze het boek krijgen? Het boek is op dit moment eh, nog exclusief te koop op de website datgaatmetever.nl. Kijk. Dan horen we daar vast nog meer van. Van Vincent van Letto, die ondernemer en auteur is van het boek Dat gaat met te ver. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. loving you too long. I don't want to stop now. just make me say, oh, oh baby. Oh, oh <sighs> baby. suck it, suck it, suck it, suck it to the thing. I will be here for you always and forever. geweldige muziek van Atomic Kitten hier in de show bij Govem Cradle. En Ike Tina Turner. In betere dagen zou je kunnen zeggen. I've been loving you too long. Kan dat eigenlijk? Iemand te lang eh, lief vinden, te lang ervan houden. Hm, lijkt mij niet. hey, even kijken naar de klok. Het is eh, bijna kwart voor elf. Wat gaat de tijd snel als je naar je zin hebt. En eh, we hebben hier lekkere koffie bij de hand. En we hebben weer, eens eh, van die grappige koekjes. Het zijn krakelingen. Veel suiker. Wel lekker. Maar ze kruimelen geweldig. Isaac, wat een zwoel nummer. Can't do a thing to stop me. En eigenlijk een slaapliedje voor degenen die nog even zichzelf willen omdraaien op deze zondagmorgen in bed. The Pretenders and I go to sleep. Ehm, straks ga ik in de agenda kijken. Dus als jij eh, denkt bij jezelf, wat zou ik vandaag nou eens kunnen doen? Nou, blijf dan bij GoFM, want eh, straks na het nieuws ga ik een eh, paar dingetjes voorlezen van onze agenda. Waarvan ik denk van, nou, daar zou je vandaag wel eens eh, naartoe kunnen gaan als je toch niks te doen hebt of op zoek bent naar enige activiteit. Dus dat komt straks allemaal. Maar eerst Bob Dylan en Melancholy Mood. soul of mine, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration. Tears are all I have to show. No consolation, all I see is grief and gloom. Till the crack of doom, Oh, melancholy mood. Deep in the night I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space, melancholy mood. Why must you blind me? Pity me and break the chains, the chains that bind me.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 hey, heb ik daar nog wel eens ooit iets van gehoord? Of heb ik het wel eens gehoord? Nou, een beetje aparte muziek zoals deze van Level 42. En Take a Look. En voor Bob Dylan en Melancholy Mood. Op deze mooie zondagmorgen. Tijd voor nieuws en eh, mededelingen. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Dus blijf bij me. Blijf bij GoFM. Want daarna na het nieuws en de mededelingen gaan we een beetje meer tempo maken. En krijgen we ook een eh, reportage van Jeroen van Gent. Dus blijf hangen bij GoFam. Tot zo.